nieuws van 10 uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. In Brussel begint de Eurogroep over een uur opnieuw met overleg over de Griekse schuldencrisis. Tegen middernacht werd het overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden geschorst, na meer dan acht uur vergaderen. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei na afloop dat er nog grote problemen op tafel liggen die voorlopig niet zijn opgelost. Volgens hem is er een diepgaande discussie gevoerd over de voorstellen, maar ook over geloofwaardigheid en vertrouwen. De Eurolanden zouden meer afspraken en garanties willen dat de Grieken hun beloftes nakomen. Rond deze tijd gaat bij Rotterdam de nieuwe Botlekbrug in één richting open. Het verkeer heeft minder last van de scheepvaart nu de brug in gebruik wordt genomen. Schepen uit beide richtingen kunnen er tegelijk onderdoor. Ook gaat de maximumsnelheid omhoog, omdat er vier rijstroken zijn. Voorlopig is de nieuwe brug alleen in de richting Rotterdam open. De tweede rijbaan wordt eind dit jaar opgeleverd. In China zijn tientallen mensenrechtenadvocaten en werknemers van advocatenkantoren opgepakt. Van een aantal is duidelijk waar ze zijn, anderen zijn spoorloos, zeggen collega-advocaten en mensenrechtenorganisaties. De aanhoudingen begonnen na een grootschalig protest van mensenrechtenadvocaten door het hele land tegen de arrestatie van een collega-advocaat. Onder meer Amnesty International meldt dat na dat protest ruim 50 mensen zijn opgepakt. In Mexico is de beruchte drugsbaas Joaquin Guzman voor de tweede keer ontsnapt uit de gevangenis. Guzman, die bekend is onder zijn bijnaam El Chapo, de Korte, zat in een zwaar bewaakte gevangenis. Hij werd voor het laatst gezien in de buurt van de douches. Er is een grote zoekactie gestart. Om te voorkomen dat hij het land verlaat is ook een vliegveld platgelegd. In 2001 ontsnapte Guzman ook al eens uit de gevangenis, toen in een mand vuile was. Pas 13 jaar later, in februari vorig jaar, kon hij weer worden gearresteerd. Het weer, het is overwegend bewolkt en soms valt er wat lichte regen of motregen.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 Geschreven door Rijn van den Broek, helaas in mei van dit jaar eh, overleden. De trompetist die jaren deel uitmaakte van Exception. En eh, hij schreef ook de eindtune Martijn van den Broek. Tarantuella, zo heette het, eh, dit nummer. De eindtune van de Tour de France natuurlijk. En eh, is misschien wel de gedoodverfde opvolger van uh, ja, Stielemans. Ik heb het over Martijn Lut, maar hij was een aantal maal hier te gast in de studio... waar hij een uitgebreid interview over zijn carrière heeft gegeven...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 En niet anders. Martijn Lutner was dat met eh, Nancy. Eh, van zijn LP of CD moet ik zeggen Frankly. En Frankly, dat staat natuurlijk voor Frank Sinatra. Die met eh, deze eh, mooie nummers ja, wereldberucht is geworden, zou ik maar zeggen. En dat gebeurde allemaal in Amerika. Dit trouwens ook. Een andere plek, in Chicago. En daar neem ik u mee naartoe dankzij Greetje Kouwveld. Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sundance could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say. They do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, my hometown. your bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway. say you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. je, Kouwveld, Chicago, my hometown. Nou, dat geloof ik niet. Eh, eh, dacht ik, toch in Nederland geboren, weet je. Eh, heeft u een geheime liefde, luisteraars? Het zou zomaar kunnen. Het geldt in ieder geval wel voor George Michael. En een zwingend Secret Love door een popmuzikant, ja. Uh, allround is dat, hoor. Once a secret love ¡Gracias! Eh, George Michael was dat, eh, voor de mensen die eh, nauwelijks hun oren kunnen geloven... dat een popmuzikant ook in staat is om heerlijke swingmuziek te brengen. Nou, een beetje een secret love, maar ook een Sunday kind of love. En dat gaan we horen van Etta James. de mensen. I want a Sunday kind of love. A love to last. And I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a, a, a love that's on the square. care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday. nou die kind of love nog, hè. U kent allemaal natuurlijk Mathilda Santing wel, onze uh, zangeres. Eh, en die zingt ja, popmuziek, maar ook jazzmuziek. ik ga ze een mooi nummer van haar draaien. Wonderful Life. Something. Wonderful Life. Ja, afgelopen eh, donderdag trouwde collega Ruud Jansen. En eh, op zijn bruiloft ook aanwezig, alleen, eh, niet alleen, maar Deen Clark. Met zijn vrouw uh, Marjan. En dat zijn natuurlijk de ouders van Alain Clark. En Marjan vertelde me dat Alain inmiddels een contract heeft getekend in Amerika. En daar zijn geluk gaat beproeven. Nou, we hopen natuurlijk hier in Nederland dat dit megatalent taken internationaal gaat doorbreken. We wensen hem alle succes en we draaien een lekker nummer van hem. The Generation Love Revival. Pete Philly. Is Alain Clark. Listen, would you miss any other system if it was this and gone? Traveling to places thought long gone. A whole new paradigm, ain't nothing wrong with a little more freedom song, a little less blues, a little more food for thought. And the spirit when you hear it, yes, you get caught. The minute when you hear it, and the fear just leaves, like the fall makes room for the winter. And since we here to achieve, going out and removing the splinter from the third eye of the beholder. Got you a shoulder to cry on. New generation relies on his and my songs. Here's to the future. back on survival. Generation love. Generation Love Revival. We need to take a chance and let go of the negative stance. Bury the lance and dance in the rain. Perception of what a woman or man is needs to advance because the chance is the same. Things keep happening over and over. Don't you know we got a freaking four leaf clover in the pocket the day we was born? Guess we forgot it, but you know that I've sworn to take it out, live it out like Clark. Focus on the light, not the dark side of things. Uh, about to embark on a rated R type movie. Most of the things uh, we need is indeed inside. Put it on black, let it ride show who you really are. need and need to Ja, het zwingt als Alan Clark zingt. Hij heeft eigenlijk alles in zich, hè? Popmuziek, funk, soul. Ja. Een beetje een bossa-ritme hoor ik hierin. Jazzy dus ook. En we wensen Alain eh, natuurlijk eh, heel veel succes in Amerika... waar hij een contract heeft getekend en eh, zijn geluk gaat beproeven. Nou, talent genoeg. Nou, nog de juiste mensen achter je. En een dosis geluk natuurlijk. Ja, lekker hoor. Ellen, bedankt. let's fall in love, mensen. Ik heb er zo zin in met Diane Kroll. Diane Kroll, zo moet ik het zeggen. I don't know why. It's just a mental, sentimental. Ja, voor de mensen die dat nog niet weten, het komt 9 oktober hier in Nederland. In het Doel in Rotterdam zingt ze. Ik ben erbij, ik heb al kaartjes, ja ja. But I adore you. Maar als u geen kaartjes heeft, geen nood. Want ik heb vandaag gewoon eh, gevraagd of ze even naar de studio van ZFM Zandvoort komt.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 What kept my love life lean? My intuition told me you'd come on the scene. Lady, listen to the rhythm of my heartbeat, and you'll get just what I mean. Embrace me, my sweet embrace of what you. Embrace me, you irreplaceable you.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 About Rod Stewart en Raceable You. Ja, met Dusk, dat is een zanger. Die kunt u een klein beetje eh, vergelijken, luisteraars... met eh, niemand minder dan Michael Bublé. Het is hem niet, dus uh, vergis je niet. Hij zingt voor u Time After Time. tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see day is through, I only know what I know. The passing years will show you've kept my love so young Eh, Michael Bublé een groener, zou ik maar zeggen. En dat geldt natuurlijk ook voor Tony Bennett en Frank Sinatra. En nog meer van de jongens. Ja, dit was eh, Matt Dusk, luisteraars. Onthoud die naam. Want het zou best wel eens kunnen zijn... Eh, dat hij ooit eens gaat worden.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 Eh, vanochtend dacht ik bij mezelf, I do it the hard way. En eh, toen heb ik Chad Baker gevraagd. Kom even helpen, man. Met Chad en met Baker. weer. Nou, nou hij kwam meteen. En van mij wint hij de beker. Hard way and it's easy say. do it the hard way, and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. that way now that you want me. Da da da da da da da you. You took the soft way when you said we'll see, darling. Now I'll let you do it the hard way. Now that you want me. Met Chad Baker deden we het The Hard Way. Ja, en ik ben eh, pas naar Mallorca geweest, luisteraars. Nou, daar ga je natuurlijk met het vliegtuig naartoe. Je hebt wel gelopen en dan moet je naar aan zwemmen. Eh, maar dat schiet niet op. En ja hoor, bij Transavia, aan het begin van de, van de gate, zeg maar... Eh, in die slurf waar je dan in moet... daar stond hij al op me te wachten hoor. Michael Bublé, en wat zei hij?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 En nu komt er weer een, eh, een tweede kind aan. Ik weet niet wat het wordt. Of het een jongetje of een meisje wordt. In ieder geval eh, op zijn blog, op zijn, op zijn eh, vlog, hoe zeg je dat? van Michael Bublé, daar wordt aangekondigd dat hij voor de tweede keer vader wordt. In een filmpje op zijn Instagram-account wijst Michaels zoontje Noah... die in augustus dus twee wordt eh, op het feit dat, dat hij een buurtje of een zusje krijgt. Zo is het maar net. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Ik heb nog maar zes minuten te gaan en dan is het alweer elf uur. En eh, iets voor elf, dan moet ik stoppen, want dan komen reclame nieuws. En reclame natuurlijk voorbij. Maar niet nadat ik nog even laat genieten van eh, een prachtig werkje van eh, Laura Vigi. The Nearness of You. Oftewel, als jij in de buurt bent. Ja, Laura Ricci, een Nederlandse zangeres... die met name in Azië heel veel succes heeft. It's not the pale moon that excites me... that thrills and delights me. Oh no... It's just the nearness of you yo in mijn buurt bent. Daar kiks op. Laura Vigi, ja luisteraars, eh, de klok is onverbiddelijk. Ik moet er even mee stoppen, maar eh, ik eh, kom straks nog een vol uur bij u terug.